De aanrijding was op een fiets- en voetpad. Volgens de politie lijkt het erop dat de vrouw van 57 en de jongens al een tijd ruzie hadden. De automobiliste wordt in de loop van de dag verhoord. Bodemonderzoeker Fugro heeft een zwak half jaar achter de rug. De omzet steeg wel licht, maar het bedrijf leed een netto verlies van 268 miljoen euro. Vorig jaar werd over dezelfde periode nog een winst van 109 miljoen euro behaald. De winst verdampte door een eenmalige afschrijving van bijna 350 miljoen euro. Door de economische malaise is er minder vraag naar bodemonderzoek. Vorige week kreeg Fugro van de Australische overheid de opdracht om te zoeken naar het verdwenen vliegtuig van Malaysia Airlines, dat in maart waarschijnlijk ergens in de Indische Oceaan is neergestort. De Iraakse premier Maliki is niet van plan zijn kandidatuur voor een derde termijn als premier in te trekken. In een tv-toespraak zei Maliki verder dat hij de Iraakse president gaat aanklagen omdat hij hem allang voor een nieuwe termijn had moeten benoemen. De VS wil af van Maliki en zit meer in een brede regeringscoalitie waarin verschillende groepen samen de islamitische terreurgroep ISIS aanpakken. Premier Abbott van Australië is aangekomen in Nederland. Hij zie hier voor de afwikkeling van de ramp met vlucht MH17... waarbij 38 Australiërs omkwamen. Abbott heeft een ontmoeting met premier Rutte... en verder praat hij met Australische experts die in het rampgebied hebben gewerkt. Het weer, periode met zon en een paar buien, mogelijk met onweer. Vrij veel wind en het wordt een graad of 20. Morgen en woensdag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de 9, 9 Alkmaar richting Amstelveen... bij Battenverdorp 3 kilometer. En ook 3 kilometer op de 16 vanuit Breda naar Rotterdam...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 Well, alright boys. That's not very Texas of you now. Here we go. 45 in a 70. you know I tried to pass a time or two. That's why we got that shoulder. You gotta move that caddy over. Well, that's not very Texas of you. You ordered up a Cosmo in a honky tonk. You don't even know one George Strait tune. Never heard of Amarillo and you hate armadillos. Well, that's not very Texas of you. welkom bij de tweede uur van Crossroads. De vaste luisteraars weten dat ik regelmatig muziek uit Texas draai, zo ook vandaag. John Wolf opende met That's Not Very Texas of You. Vervolgens luisteren we naar Sunny Sweeney met Please Be San Antonio. En Callahan Divide sluit het blokje af met Do You Miss Texas. Uiteraard ook aandacht voor het album en de act van de maand, de coversong en de rubriek Sterren van Toen. Crossroads. Case de flink wat live-opnamen. Maar wat is het goed. Het publiek hoor je flink doorheen en dat is af en toe wel irritant. Maar uiteindelijk krijgen Sasha Dobson, Catherine Popper en Nora Jones iedereen stil. Het live materiaal bestaat uit covers van songs van onder andere Rodney Crowell, Wilco, The Band en Neil Young. Maar de dames dragen ook nog wat eigen songs aan. Twilight is een song van Robbie Robertson, nu dus verdolkt door Pussen Boots. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Laurie Ann en de Saddletones getiteld Ease Me Mind omvat rock, bop en country.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 If you op haar vorige albums maakt Gretchen Wilson op Right on Time traditioneel aandoende countrymuziek. Maar het is gelukkig nog altijd het katje dat je niet zonder handschoenen moet aanpakken. Ook op Ride on Time laat Gretchen Wilson zich weer niet muilkorven door de machtige Nashville-bazen en vermengt ze haar traditionele country met een flinke dosis rock en honky-tonk. Hier blijft het niet bij, want als je wat beter luistert hoor je dat Gretchen Wilson dit keer ook de blues en vooral de soul omarmt. Gretchen Wilson is still rollin'. sign Crossroads met de act van de maand. Tamara Rosanes kan als veelzijdig omschreven worden. Zij is country, soms line dance instructrice en onlangs verscheen er een rockabilly album van haar. Vandaag heb ik evenals vorige week gekozen voor een tweetal country songs. Last Thing on My Mind en Red River Valley zijn songs die je als klassiekers kunt omschrijven. last thing Crossroads met de act van de maand. ongelooflijk verhaal. Het is ook een ontzettend mooi verhaal. De 62-jarige dakloze straatmuzikant Doc Siegers wordt op straat ontdekt door twee Zweedse tv-makers die een reportage maken over de muzikanten die het niet hebben gered in Nashville. Ze zijn verbijsterd als ze hem op straat Going Down to the River horen spelen. De volgende dag nemen zij mee naar Hendersonville om in Cash Cabin, de studio van Johnny Cash, een versie van dit nummer met hem op te nemen. In Zweden wordt dit vervolgens een knijter van een hit en een platenmaatschappij daar biedt Segers dan een contract en een budget voor het maken van een album aan. En daarop is ook Daryl B. No Teardrops Tonight. Doc krijgt de steun van Buddy Muller.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 Tanya Tucker vertolkt California Cottonfields. En de uit Engeland afkomstige Raymond Froga vertolkt Red Balloon, Cala La Vita. Hij scoorde er zowel in de pop als country charts een hit mee. Dat was in 1968. We. Kees de Haan. In and out of the red balloon, marry the farmer's daughter.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 Het is te horen op het album Stampede. Stampede is voor zover ik weet het debuut van Kenya Crazy Horse. Het is een album dat imponeert. Enerzijds door de soulvolle strot van Kenya Crazy Horse, die menig groot soulzangeres naar de kroon steekt. En anderzijds door het opvallend brede palet dat Kenya Crazy Horse op dit album bestrijkt. Luister naar haar indringende versie van New Kid in Town. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. you like you're something new. Barbados doet me enigszins denken aan het materiaal van Jimmy Buffett. De vertolker van deze song is Jim Chestnut. De afgelopen weken werd er diverse malen naar gevraagd, vandaar dat ik de song nogmaals draai. In a bar in Barbados, a man in a speedo came in and sat next to me. Now he was good looking, something was cooking, he was a sight to see. with rings on his fingers and eyes that would linger. He smiled and said his name was Stefan. I tried not to judge him, certainly didn't encourage him. I didn't want to lead him on. But he was persistent and very consistent. I admired his pickup technique. He thought I was gorgeous and my arms were the largest he thought he'd ever seen. He liked my shoes and offered me booze and asked me up to his room. He gave me a key, said he'd wait for me. He would not let me refuse. But I didn't show, by now he knows. My song don't sing that way. I like girls, they make my toes guess I was born that way. A little while later, I asked a waiter to take a drink to a woman I saw. She was a beauty, a natural cutie. I don't think she had a single flaw. She said I could join her, and I bought her another rum drink complete with a straw. And I was persistent very consistent, but wait, please hold your applause. I gave her a key to my room, but I was wrong to assume she didn't show, and now I know her song don't sing that way. She likes girls, they make her toes curl. I guess she was born that way. In a bar in Barbados, a man in a Speedo, and a girl who drinks rum through a straw. Caught me off guard and it hit me hard. Not everyone sings the same song. Caught me off guard and it hit me hard. Not everyone sings the same song. kan het tweede uur niet mooier eindigen. Flat Lonesome zingt I'm Ready Now. En zo is het. Volgende week ben ik er weer. Tot dan.